uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de grote steden gaan steeds meer sociale huurwoningen naar mensen met een urgentieverklaring. Daardoor moeten mensen zonder zo'n verklaring steeds langer wachten op een huis, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vooral in Amsterdam is de situatie nijpend. Daar ging vorig jaar bijna de helft van alle woningen naar mensen met voorrang. Vaak gaat het om huurders uit kwetsbare groepen, zoals statushouders, mensen met psychische problemen en ex-daklozen. Daardoor ontstaan ook problemen in wijken, zeggen verschillende woningcorporaties. Zeker vier campings worden ontruimd vanwege een grote heidebrand in het Nationaal Park Drents-Friese Wold bij Wateren. Brandweerkorps uit Drenthe, Groningen en Friesland zijn uitgerukt om te blussen en ook een blushelikopter is onderweg. Boeren uit de omgeving helpen door bluswater naar de brand te brengen in hun giertanks. Eén persoon is onwel geworden door de rook. Het incident dat leidde tot de ontruiming van een deel van de luchthaven in Frankfurt is veroorzaakt door een fout van een beveiligingsmedewerker. Ze liet een Frans gezin doorlopen terwijl het springstofalarm afging. Het Franse gezin van vier werd later gevonden. Nadat ze een paar vragen hadden beantwoord mochten ze verder reizen. Het incident heeft tot flinke vertragingen geleid voor veel reizigers. Een deel van de terminal werd ontruimd en niemand mocht in of uit het vliegtuig stappen. De plannen voor de verhuizing van de marinierskazerne van Doren naar Vlissingen moeten opnieuw worden bekeken. Defensie had de mariniers eerder moeten betrekken bij de plannen, oordeelt de geschillencommissie. Veel mariniers zien het vanwege hun gezinsleven niet zitten om naar Zeeland te verhuizen. De twee partijen zouden opnieuw met elkaar om de tafel moeten gaan, vindt de commissie. Het oordeel is niet bindend. Het weer, veel zon met maxima tussen de 30 en 38 graden. In de loop van de avond en nacht neemt vanuit het zuiden de kans op een forse onweersbui toe.